Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat vaak niet goed met vluchtelingenkinderen die zonder hun ouders in ons land terecht zijn gekomen. Ze worden opgevangen in pleeggezinnen, maar die worden niet goed gescreend en gecontroleerd. Dat ontdekten journalisten van Zembla. Ze hoorden tientallen verhalen over dingen die misgaan. Dat jongeren verwaarloosd worden, ernstig verwaarloosd worden... soms dagenlang hun opvangouders eh, niet zien, eh, te weinig eten krijgen. We hebben verhalen gehoord die ja, bijna doen denken aan uitbuiting. dus kinderen die in het, aan het werk worden gezet in het, in het bedrijf van een opvangouder. Ehm, eh, ook he, dus serieuze vermoedens van fysiek geweld of fysiek straffen door de opvangouder. dat zijn de zaken waar je dan aan moet denken. De organisatie die de opvang regelt zegt dat ze het te druk hebben. Ze hebben te weinig mensen om alle kinderen goed te begeleiden paniek in de Italiaanse stad Napels. Daar was vannacht een aardbeving met een kracht van 4,4. Ook waren er naschokken. Volgens Italiaanse media vluchten mensen in de stromende regen hun huis uit. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Er is wel schade aan gebouwen. NAVO-baas Mark Rutte heeft vandaag misschien wel zijn spannendste werkdag tot nu toe in zijn nieuwe functie. Hij gaat in Washington op bezoek in het Witte Huis. Een vorige ontmoeting met Donald Trump leverde Rutte de bijnaam Trump-fluisteraar op, vertelt correspondent Sjoerd en Daas. Iemand die een grap eh, met Trump kon maken, iemand die goed met hem kon opschieten, maar die hem ook goed de waarheid kon vertellen. Nou ja, dat eh, eh, gaan we vermoedelijk vanmiddag ook zien in een hele andere rol als secretaris-generaal dus van de NAVO. Want er staat nogal wat op het spel. Veel mensen zijn bang dat Trump uit de NAVO wil stappen. Zonder de bescherming van Amerika is dat militaire bondje een stuk minder sterk. En veel verbazing over de voorbereidingen voor een grote klimaattop in Brazilië. Wereldleiders komen daar eind dit jaar samen om te praten over de opwarming van de aarde. De top is in de stad Belém in het Amazonegebied. Op foto's is te zien dat een brede strook van het beschermde regenwoud is gekapt... voor de aanleg van een vierbaans snelweg. Lokale bestuurders zeggen dat het wel een duurzame weg is... met fietspaden en oversteekplaatsen voor wilde dieren. Krijg je het weer nog vanochtend fris en op sommige plekken mist. Daarna behoorlijk wat zon, maar ook weer stapelwolken... en kans op pittige buien met hagel en onweer. Het wordt vandaag maximaal 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. De meeste dagelijkse files geven nog niet meer dan 5 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar is het oponthoud tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer nu bijna 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A9, Alkmaar richting Tieme, Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen 7 kilometer file. En verder nog ruim 5 minuten oponthoud op de A27 van Almere naar Utrecht.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 Guns, guns, having some fun. Crazy ladies, get them on the run. Wise guys realize there's danger in emotional ties. See me single and free, no fears, no tears, what I want to be. One, two, take a look at you.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 BNN-varenprogramma Zembla ontdekte dat minderjarige vluchtelingen in opvanggezinnen geregeld worden verwaarloosd of mishandeld. President Poetin heeft het leger opgedragen Oekraïne zo snel mogelijk weg te jagen uit de Russische regio Koersk. Poetin bezocht in die regio een commandocentrum. Vandaag gaan Amerikaanse onderhandelaars naar Moskou met een voorstel voor een tijdelijk staakt het vuren. Inwoners van Napels in Italië zijn vannacht wakker geworden door een aardbeving. Die had een kracht van 4,4 en werd gevolgd door verschillende naschokken. Het weer nog, geregeld zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 6 tot 8 graden.